Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Nederland is de eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat volgens verschillende media om een man van 56 uit Loon op Zand. Hij meldde zich eerder deze week zelf bij een ziekenhuis in Tilburg... en verblijft daar in isolatie. Omroep Brabant meldt dat de man in Loon op Zand en Tilburg carnaval heeft gevierd. De GGD onderzoekt met wie hij de afgelopen tijd contact heeft gehad. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Guterres... maakt zich grote zorgen over de escalatie in de Syrische provincie Idlib. Daar kwamen bij een luchtaanval volgens een Turkse gouverneur... 33 Turkse militairen om het leven. Volgens Turkije is het Syrische leger daarvoor verantwoordelijk. Er zijn ook bronnen die spreken van een Russische aanval. Bij een ongeluk op de A12, de hoogte van Zevenaar, zijn twee doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste tegen een vrachtwagen en belandde naast de weg... Er zijn berichten dat het gaat om een auto waarin plofkrakers zaten... maar dat kan de politie niet bevestigen. Met een politiehelikopter wordt gezocht naar een mogelijk derde inzittende. Die zou zijn gevlucht. Steeds minder Nederlanders hebben een bijstandsuitkering. In december waren dat er 413.000, 19.000 minder dan in het jaar ervoor. Daarmee daalde het aantal bijstandsuitkeringen volgens het CBS voor het derde jaar op rij. Vooral mensen onder de 45 jaar kregen minder vaak een uitkering. De daling was te zien bij zowel mensen met een Nederlandse... als bij mensen met een migratieachtergrond. Ajax is uitgeschakeld in de Europa League. De Amsterdammers wonnen thuis met 2-1 van Getafe... maar omdat de Spaanse club de eerste wedstrijd vorige week met 2-0 had gewonnen... was dat niet genoeg. Ook AZ werd uitgeschakeld. Dat verloor in het Oostenrijkse Liens met 2-0 van Lask. De eerste wedstrijd in Alkmaar was geëindigd in 1-1. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur rond het vriespunt. Er is ook kans op gladheid.